Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog een verdachte opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Purmerend. Maandagavond werd bij het station daar een man van 19 doodgeschoten. Een tweede slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Gisteren vertelden we al dat er een jongen van 16 uit Purmerend was opgepakt. De tweede man die vastzit is 20 en komt uit Amsterdam. We weten nog steeds niet wat er precies gebeurd is. De politie heeft het nu wel over een conflict tussen jongeren. Het Israëlische leger is een ziekenhuis in Gan Yunis binnengevallen. Die stad ligt in het zuiden van Gaza. Het leger zoekt er naar lichamen van ontvoerde Israëliërs. Correspondent Nasra Habib Allah. Het leger zou duizenden mensen die in en rond dat ziekenhuis zaten... die daar eerder naartoe zijn gevlucht, eh, hebben opgeroepen om te evacueren... en dat gebied dus te verlaten. Maar volgens nieuwszender Al Jazeera eh, werden mensen die dat deden... en die eigenlijk gebruik maakten van die corridor om te vluchten... ook aangevallen door die Israëlische troepen. Volgens Hamas zitten er veel Palestijnse burgers in het ziekenhuis Israël zegt dat ze heel gericht het ziekenhuis in zijn gegaan om alleen de gijzelaars te bevrijden. Bij een klimaatdemonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn 17 mensen opgepakt. Zo'n 20 demonstranten stonden voor de ingang van het ministerie van Financiën. Daardoor konden honderden medewerkers van het ministerie niet aan het werk. Als je s'avonds wel eens over de A27 bij Almere rijdt... heb je hem misschien wel zien shinen. Een grote groene laserstraal. Het is de laserlamp van een boer die de ganzen van zijn land af wil jagen. We hebben hem zo afgesteld dat hij... Eh, dat hij niet op het verkeer komt en ook niet aan de achterkant eh, bij iemand anders het huis in kan schijnen. En het zijn overigens alleen ganzen die erop reageren. Geen andere dieren? Nee, nog niet te ervaren tenminste. Reetjes lopen rond, andere vogels vliegen rond en eh, die reageren er niet op. De ganzen eten zo de boel niet meer op. De boer liep eerst zelf rondjes te zwaaien met een laserpennetje. Deze ronddraaiende laserlamp scheelt hem een hoop tijd. Vanmiddag droogt het op, in het zuiden ook wat zon en maxima van 13 tot 16 graden. Morgen af en toe regen bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits zijn nu snel aan het oplossen, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A44, Den Haag-Amsterdam. Bij Noordwijkerhout gebeurde een ongeluk. Nu heb je 20 minuten vertraging vanaf Oestgeest. Verder naar de A10, de ring van Amsterdam. Voor de Koentunnel richting het zuiden een kwartier file rijden vanaf afrit Volendam. Tot slot ook nog even snel naar de A27 naar Gorkum.